Dat schrijft de nationale ombudsman Brenningmeijer in een rapport. Volgens hem stellen deurwaarders de belastingvrije voet vaak te laag vast als ze beslag leggen op iemands inkomen. Daardoor komen mensen in acute financiële problemen. De ombudsman begon het onderzoek in mei omdat hij steeds meer klachten kreeg over gerechtsdeurwaarders. Dit jaar verwacht hij uit te komen op circa 200 klachten. Drie van de vier klachten gaan over die belastingvrije voet die wettelijk is vastgesteld. In Groot-Brittannië zijn korte tijd rellen uitgebroken in een gevangenis in Maidstone in het graafschap Kent. Er was een speciale eenheid uitgerukt om te helpen om de rust te herstellen. Na ongeveer drie uur was de situatie weer onder controle. Ongeveer veertig gevangenen zouden zijn betrokken bij het oproer. Er raakte niemand gewond. In Maidstone zitten mensen die een straf van meer dan anderhalf jaar moeten uitzitten. Advocaten in Suriname klagen over de slecht functionerende rechtspraak in het land. Ze spreken van een noodsituatie. De advocaten hebben hun zorgen geuit aan de minister van Justitie. Volgens de advocaten is de oorzaak een tekort aan rechters en griffiepersoneel. Daardoor duren zaken bij de kantonrechter extreem lang... En ook uitspraken in kort geding laten veel langer op zich wachten dan de bedoeling is. De advocaten zeggen dat de belangen van de burgers ernstig worden geschaad. Ze vinden dat de Surinaamse overheid snel maatregelen moet nemen om de situatie bij justitie te verbeteren. In Amsterdam hebben 50 musea hun deuren geopend voor de 14e Museumnacht. Tot twee uur vannacht kunnen mensen die een kaartje hebben gekocht in de musea voorstellingen zien. Alle 30.000 kaartjes waren gisteren al uitverkocht. Met een kaartje kunnen bezoekers ook gratis met de tram en de bus van locatie naar locatie. Het weer, droog en bewolkt. Vanavond vanuit het westen regen en toenemende wind. Vannacht eerst nog droog, maar later opnieuw buien... met aan zee harde tot stormachtige wind. Ook morgen overdag buien, mogelijk met onweer. Temperatuur morgen rond 12 graden.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 Tussendoor een beetje show, de party update en de boven bovenbeste platen van het dansvloer. En straks natuurlijk in de 32 en derde DJ Mouse met zijn Global House Vibes. Als opening hoor je DJ Mouse met Russian Roulette. Het kan onder andere muziek van Justin Timberlake, maar eerst hier Thomas Brown met Starstruck. been training to get the gold. That's why your body's crazy. But you can't run from yourself, that's where it's difficult. Uh. Girl, I can see in your eyes that there's something inside that made you really go. Where did you go? Cause it just ain't there here thinking about the shit you say. Don't know why it gets to me. That's right, on my eye, yeah, it Think I saw you with another guy. down. I got over you, can't find no more. You knock me out. What am I supposed to do? sex is amazing. But nobody wins if somebody's heart is full. Cause when I see you move like you Dat was muziek van Justin Timberlake met TKO. En dan voor Thomas Brown met Starstruck. CFM Zandvoort, betaal jou kom aan. Glimlachende contributie van de Drake Fanclub. Dan ben je waarschijnlijk helemaal op de hoogte, anders moet je even opletten aanstaande vrijdag is de voorverkoop begonnen. Dat was gisteren van een concert van Drake in de Ziggo Dome. En dat gaat allemaal gebeuren op 5 maart 2014, dus ik zou er snel bij zijn. En in het voorprogramma staat The Weekend, dus zeker de moeite waard om daar naartoe te gaan. Het concert van Drake op 5 maart 2014 in de Ziggo Dome. En slecht nieuws voor eh, Chris Brown. Chris Brown zat, eh, zit vast op het politiebureau... omdat hij zaterdagnacht een eh, man in elkaar heeft geslagen vorige week voor het hotel. Ook zijn bodyguard is aangehouden en ook meegenomen. Volgens de politie begon het allemaal toen de twee vrouwelijke fans Chris vroeg of ze een foto van hem mochten maken. En vlak voordat de foto werd gemaakt, renden twee man naar Chris en de vrouwen om ook op de foto te mogen. En ik doe niet aan gays, ik doe aan boksen, riep Chris terwijl hij een van de twee mannen in elkaar sloeg. Het is nog niet bekend hoe het met de in elkaar geslaagde man gaat. Chris zit voorlopig nog vast. Dus ja, hè, zo slaat hij zijn vriendin. En zo slaat hij ook andere mensen. Dus met Chris Brown moet je zeker geen ruzie hebben. CFM Zandvoort, zometeen onderweg eh, Tracy Hamlin. Never Too Much. Waarschijnlijk als je het hoort ken je het wel. Alleen nu in een nieuw jasje. De Tommy Club voor Soundclub uh, Remix. Richt Eminem heeft een nieuwe plaat gemaakt. Samen met Rihanna met The Monster.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 Dennis van de Gek. Met, uh, met zijn eigen Bomba B. En hij klinkt lekker, moet ik zeggen. Daarvoor hoorde je Tracy Hamlin. Never Too Much. En ook nog Eminem en Rihanna met The Monster. Dit is het voor de party update. Wat voor leuke feesten zijn er allemaal gaan trouwens. Als eerste beginnen we even Brainwash in the Escape in Amsterdam. Met onze eigen zandvoerster Raimundo. Hij heeft daar de regie in handen en hij heeft vanavond uitgenodigd Mark Benjamin. Sexy Mr. Azo Sex heb je uitgenodigd. De MC Stroll. dat begint normaal meld. Duurt tot 5 uur in de ochtend. Intrace 16 euro. En eh, voor meer informatie check even escape.nl. Dan vind je al de informatie over onze eigen zoon voor Raymond. En de DJ's die die uit hebben genodigd vanavond. En vanavond in Air moet je wezen voor TikTok. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Dit intrace 18 eh, eh, euro. De voorverkoop was 15 euro, maar en nu naar de deur gaat, dan betaal je 18 euro intrek. Je kan je allemaal verwachten. Achter de deck Space DJ Ruud, Sam Fox, Abstract, David Ghetto, Robin Selecta en Kleine Dondersteen. En de MC is eh, DMC. Vanavond is in air het feestje TikTok. En vanavond in de Melkweg het wekelijkse feestje Encore. Begint om eh, rond de klok van 12 uur. Met onder andere Flava, Sake, Prime en Full break. Vanavond dus in de Melkweg het wekelijkse feestje Encore. En voor de grotere feestjes moet je zijn in de Heineken Musical. Het was toen niet uitverkocht een uur geleden. Dus Nirvana of Noise begint om... Eh, ja, het is net begonnen. Het duurt tot 8 uur morgenochtend in de Heineken Musical in Amsterdam natuurlijk. Interesse 47,50 euro. En wat kan je verwachten? stevige hardcore. Voor meer info, nirvanaofnoise.com. En wie komen er allemaal? Behalve jij. Chris Fire, Evil Activities, Korsakov, Wasted Mind, The Playa, Restyle vs. Outblast, de MC's The Watcher, ook de Outside Aces die komt voorbij, Digger, Bloodcake en nog veel en veel meer. Vanavond dus in de Heine op. Stevig hardcore feest met Nirvana of Noise. En vanavond in de Hotel Arena, Mad Nuts, episode 1. This is your brain on nuts. Begint om 10 uur tot 4 uur in de ochtend. Hotel Arena in Amsterdam. Wat ga je verwachten? Techno, Technic, Electro en Techno House. Onder achter de deks Louis, Corsus P, Summer Sounds en Abstract Division. Dat is vanavond om in Hotel Arena. En vanavond in de Sand hebben we Soca versus Dancehall featuring RDX. Begint om 11 uur tot 6 uur in de ochtend. De intrace 6 euro. Na nou, natuurlijk live on stage RDX. Popprogramma Bobstar, Artistic en Mike One. Komen uit Frankrijk. En voor de rest God van Sounds, The Spiceman, NBA, Kilo, D1. Dus gewoon om het kijken vrouw. in de Sand in Amsterdam. Soca versus Dancehall featuring RDX. En wat dichter bij huis? Zeker de moeite waard. Ik ga er ook straks even kijken. In de patronaat in in Haarlem hebben we Latin Lovers. Begint om 11 uur, duurt tot 4 uur in de ochtend. Met onder andere Lou Fuente, Rule and Doors, Jasper Klaas, Giorgio Star... onze eigen zandvoerse Alice Cruz en MC's Jolly Good. Vanavond dus in het patronaat Latin Lovers. En ook vanavond in de Stalker hebben we nog een leuk feestje. Perception begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Iedereen is 5 uur, dus daar hoef ik niet voor te doen. Clubstalker.nl voor meer informatie. En onder andere Perception, Dimitri, Alexander Koning, Wesley Joshua en een Area 2. Loud Riders present Baseball. Dus, de gezellig. Tot vijf uur moet je wezen in de stalker met Perception. En als je wat dichterbij zult zijn, moet je wezen in Club Exposure. Hier in Zandvoort, ik heb helaas geen informatie over het feest. Wie er allemaal draait. Maar het is altijd gezellig in Club Exposure. Vanavond dus hier in Zandvoort. Tot in de vroege uurtjes kun je lekker feesten. CFM Zandvoort, de Nightwalk, zaterdagavond 2 november 2013. We gaan door met muziek zometeen. Carol Emerald, ja, ik heb een hoop geld gekregen om deze plaat te draaien, dus gaan we zeker doen. Maar eerst die Little Mix met Move. Hey baby, tell me your name, I got a fever for you. I just can't explain, but there's just one problem. I'm a bit old school when it comes to living I ain't chasing you. Ain't waiting, I'm on a roll. You've got to let yourself go. She get comfortable, looking so hot. I think that I might fall. Feeling like it's my birthday, like Christmas Day came early. Just what I want. So when we move, you move. Get to you. J. Paul get up and make the rubber dub spin. Little Jonah got from they might chance in them. can't test the tone. Stop me, give us a J-Pal, get to you done. Hey, hey, hey. zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duin en het centrum van Zandvoort. Dat was muziek van J. Paul Gatto met Off Grid. Daarvoor hoorde je Caro Emerald met I Belong To You. En ook nog Little Mix met hun laatste verschillend Move. TVM Zandvoort is even tijd voor de 10 boven beste platen van de dansgroep. Op 10 deze week één plaatsje gezakt voor Just Butler met Keep Moving. Op 9, vorige week stond ze op 10, ze zijn weer aan het stijgen. Ene week gaan ze omlaag, de andere week weer omhoog. JL Afterman en Daddy Cool met Should I Stay or Should I Go. En op 8, Simon Vitula. DJ PP, ze zijn weer terug met House Jack. En op 7, één plaatsje gestegen voor Reza en Pagano. Met Sun Kisses, de Manuel de Lamar remix. En op 6, Criminal Vice met Calabria. Ex nummer 1 plaatje. En op 5, Twee plaatsen gezakt voor Inner City met Good Life, de Matt Smallwood remix. Tot drie weken geleden nog op één. En op vier, twee plaatsen gestegen. Forget Me Not en The Get Along Gang met Baseline. En op drie, vorige week nog vier. Waste, uh, White the Host met Jack Baby Jack. En op twee deze week. Eén plaatsje gestegen voor Trade Love met The Race. En deze week op één. Wederom op één. Vorige week stond hij ook op één. Maar Digital Enemy met Wrong. Dat waren de 10 bovenbeste platen van dag. Nou, kan je vertellen, als het mee zit, dan uh, eh, maar Digital Enemy Ron gaat eh, de DJ Mouse zo straks voor je draaien. Waarschijnlijk in de tweede uur. Wij gaan de nieuwe draaien van uh, Louis Vega, starring Sarah Divine met Fabulous. Je hoort de Root House Mix nu hier op je radio. van van Cash Cash hoorde je met Overtime. En daarvoor Louis Veek, starring Sarah Divine met Fabulous. Je hoorde de Roots House Mix. CFM Zandvoort, de Nightwalk, zaterdagavond het eerste uurtje. Zit er alweer op, niet gedrukt. Zometeen twee uur lang. Beste van House Club, Soulful Deep House. Gewoon lekkere muziek op de Het lekker in de mix. Zometeen DJ Mouse met zijn Global House Vibes. Voor dit uurtje nog een paar stukjes muziek. Cheryl Lloyd misschien met I Wish... Using G.I. Man is die Disclosure. Using London Grammar met Help Me Lose My Mind. Zet ik zeg, tot zometeen na de break.